is het warm hier, hè? Heb jij ook zo'n zin? Zo'n lekkere... meisje. Er staat een biertje op de bar en alleen voor jou. Is dat niet een ontzettend lekker biertje? Op de bar, alleen voor jou. Voor jou. Er staat een biertje op de bar en alleen voor jou. Bier voor jou. Ja. Op de bar, alleen